Het aantal aanmeldingen bij PABO's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, toenemen. Dat schrijft NRC op basis van de meest recente cijfers van het landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs, waarin de directeuren van de 24 PABO's samenwerken. Zowel voltijd als deeltijdopleidingen melden dat het aantal aanmeldingen is gestegen met 11 en 30 procent. Het basisonderwijs lijkt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van bijna 1300 leraren. De afgelopen jaren wisten scholen op het laatste moment vaak nog vacatures in te vullen, maar nu vallen er waarschijnlijk wel gaten. Rusland verwacht dat honderdduizenden Syrische vluchtelingen binnenkort teruggaan naar huis. Het afgelopen half jaar keerden zo'n 13.000 Syriërs terug uit het buitenland. En verder gingen driekwart miljoen Syriërs die in het land zelf op de vlucht waren terug naar huis. Na zeven jaar oorlog is het geweld in Syrië afgenomen. Met hulp van de Russen heeft president Assad het grootste deel van het land weer in handen gekregen. Volgens Rusland is het in veel gebieden nu veilig genoeg voor de terugkeer van zo'n 1,7 miljoen vluchtelingen. In een recreatieplas in Oldenzaal is het lichaam gevonden van de jongen die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een elfjarig kind dat sinds kort in Nederland woonde en niet kon zwemmen. Hij had een fiets bij zich. Die werd gisteren gevonden op de parkeerplaats van het recreatiegebied. Het gebied werd toen ontruimd en gisteravond en vannacht is er in de plas gezocht. Vanochtend werd het lichaam gevonden. Vervoersmaatschappij Eurotunnel heeft duizenden tickets voor de trein tussen Frankrijk en Engeland geannuleerd. Door de extreme hitte zijn er problemen met de airconditioning in de treinen die daardoor niet allemaal kunnen rijden. Gisteren reden er ook al minder treinen. Dat leidde tot lange wachttijden. Het weer, de zon schijnt en er zijn wat wolkenvelden. Het wordt opnieuw zeer heet, 33 tot 38 graden. Lokaal kan vanmiddag een enkele onweersbui ontstaan. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit kan het in het oosten nog 29 graden worden.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 My whole situation made from clay to stone, and now I'm telling everybody I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately sink of me and our peace of mind. I'm tired of looking around, rules wondering what I gotta do or who I'm supposed no, no.